Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het OM gaat tientallen taxironselaars op Schiphol alsnog vervolgen. Dat kan door een rechtelijke uitspraak van vorige week. Het gaat om ronselaars die tot begin dit jaar reizigers buiten het luchthavengebouw hebben lastiggevallen en misleid. Ze konden tot nu toe niet worden vervolgd omdat de regels onduidelijk waren. Maar vorige week bepaalde de rechter dat het ronselverbod dat binnen de gebouwen gold ook buiten van kracht was. Drie ronselaars hebben daarom al een geldboete gekregen en tientallen anderen kunnen nu ook worden vervolgd. Het gaat om zaken van voor 30 januari. Daarna werden nieuwe duidelijke regels ingevoerd. Mensenrechtenorganisatie UN Watch vindt het verbijsterend dat Saoedi-Arabië is gekozen in de VN-Vrouwenrechtencommissie. Het gebeurde vorige week al, maar kreeg tot nu toe weinig aandacht. In de geheime stemming waren 47 landen voor het lidmaatschap van Saoedi-Arabië en 7 tegen. UN Watch is een Zwitserse mensenrechtenorganisatie die de VN kritisch volgt. De directeur noemt de keuze voor Saoedi-Arabië net zoiets als het aanstellen van een pyromaan als hoofd van de brandweer. Het land scoort extreem slecht als het gaat om vrouwenrechten. Vrouwen mogen vrijwel niets beslissen zonder instemming van hun man. De Amsterdamse beurs heeft het hoogste niveau in bijna tien jaar bereikt. Dat komt door de Franse verkiezingen. Beleggers zijn blij met de overwinning van de sociaal-liberaal Macron... en ze gaan ervan uit dat hij in de tweede ronde Marine Le Pen zal verslaan en president wordt. De AEX sloot 2,3 hoger op ruim 523 punten. Dat niveau werd voor het laatst gehaald in het najaar van 2007. Ook de andere Europese beurzen gingen omhoog, die in Parijs zelfs ruim 4 procent. Het weer, op steeds meer plaatsen regen, minima vannacht rond 4 graden.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 De hoogste tijd voor CFM Cinema. Samenstelling en presentatie, Alco B. Ja, daar zijn we weer. Filmmuziek dus. Eerste uur staan op de rol 51st Dates. Oil City Confidential Fifty Shades of Darker, Two Steps from Hell en de film Shane. te doen gebruikelijk beginnen we altijd met de hit van de maand. En dat is eh, deze keer Tisbe Vos, een zangeres uit Nederland... die in Engeland en Amerika nogal succes heeft. Shanghai Blues. All alone in the city in my blind High choose shoes all alone What a pity I've got the Shanghai Blues wake up in the morning to a sky without hues, all alone, without warning. I've got the Shanghai blues. I've got, mm-hmm, I've got the Shanghai blues. It's like a without cues, it's like a crime without clues. It's like a paper without blues. I've got the shadow. play without cues. It's like a crime without clues. It's like a paper without news. I've got the Shanghai blues. It's like was weer de laatste keer dat we Tisbe Vos op ZFM konden horen. De Shanghai Blues uit, eh, van de CD Under Your Spell, CD 2013. Ze wordt niet zo vaak gedraaid op dit station. Maar wie weet, wie weet, want ze kan zingen als een vogeltje, zou ik bijna zeggen. Klinkt geweldig goed. Tisbe Vos was de hit van de maand april. Dus vanaf volgende week een nieuwe knaller eh, die de moeite waard is. Eh, ja, ik heb een aantal films op de rol staan. Je weet het, eerste uur gaat het vooral veel over popmuziek wat in de film gebruikt is. En dat, eh, bij 50 First Dates zit aardig wat pop in. Oude pop. Oil City Confidential is muziek van Dr. Feelgood. Uh, eh, 50 Shades of Darker is ook aardig wat popmuziek in. Wat nieuwere popmuziek. Two Steps from Hell, nou die muziek kennen we wel... is ook vaak in tv-series en in films gebruikt. En als oudje heb ik de film Shane in het eerste uur staan, een western. Dat belooft veel moois. En ik begin bij de film 50 First Dates. Onder andere deze, Spendau Belly. Santo. allemaal uit de film 50 First Dates. Een film met eh, Adam Sandler, Drew Barrymore in de hoofdrol en Rob Snyder. Eh, hou je van romantische films, dan wordt het woensdagavond 26 april om half negen gluren naar RTL 5, zou ik zeggen. Daar wordt deze film uitgezonden. En eens even kijken wat daar nog meer in zit aan muziek, wat de moeite waard is. Deze. 50 First Dates, daar zit het allemaal in. Ook deze nog, Echo en de Bunnyman. knows what she knows. I know what she's thinking. Should be kissing. Should be kissing. Just when you think she's yours, she's flown to other shores to laugh at how you break. Now into this lake. Siamese twin Alone on the river Mirror kisses dat zijn natuurlijk Echo en de Bunnyman. En deze zit er ook nog in. Ook een hele bekende knaller. ja, dit nummertje ga ik toch stoppen. Dit is zo bekend. En de, kunst van dit programma is toch ook om muziek te laten horen die wat minder bekend is. En dat is onder andere een cd Oil City Confidential. Het is een film uit 2009. En dat is de, de alternatieve van die film is uh, eh, Dr. Feelgood Oil City Confidential. De band die punk was voordat punk überhaupt bestond. Zo wordt Dr. Feelgood omschreven in Oil City Confidential. Een gestilleerd portret van deze Britse pub rockband. De bandleden groeiden op in het zuidoosten van Engeland op Canvey Island. Dat wordt gedomineerd door de petrochemische industrie. Dr. Feelgood valt op door compromisloze rock, kortgeknipte poep, kortgeknipte koeps en goedkope pakken in een tijd die gedomineerd werd door het doordachte geluid van bands als Pink Floyd. Regisseur Julian Temple beschrijft in de traditie van de film noir opkomst en ondergang van de band, interviews met bandleden eh, afgewisseld met leden van de Clash, Blondie en de Sex Pistols. Kortom, de hoogste tijd voor muziek van Dr. Feel Good. En dat gaan we nou eens even doen. Twee nummertjes uit deze eh, serie, uit deze film. Eens even kijken waar ik dat heb staan. Eens even zoeken. Er staat zoveel op. Hier heb ik hem. Uh, het begint met een heel bekend nummer van Dr. Feel Good. Ook in andere uitvoeringen. Route 66. dat is natuurlijk de eh, geweldige klanken van Dr. Feelgood. En dat allemaal uit de film Oil City Confidential. Een film over eh, de band Dr. Feelgood. En dan is altijd de vraag, wat drink je nou het liefst? Melk of alcohol? En daar heeft Dr. Feelgood natuurlijk wel een antwoord op. night. Love sore. muziek van Dr. Feelgood. Een film uit 2009, 2010 denk ik uit die periode. Dus als je een Dr. Feelgood liefhebber bent, eh, zoek hem eens op in die bibliotheek. staat hij vast wel. Eh, eens even kijken wat we dan eens gaan pakken van eh, de films die er op de rol staan. En ik zie bijvoorbeeld staan deze. Fifty Shades of Darker. En daar is Say James. They can it take it away. There are many, many crazy things that will keep me loving you. And with your permission, may I list a few. The way you wear your hat, the way you sip your tea the memory of all that. No, no, they can't take that away from me.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 No, they can't take that. Does anyone really know how to love? Does anyone really feel what they dreamt of? Or is it all a puzzle maze, but we never actually walk out the other side? round and round and round, taking wrong turns and clinging to the edges of ourselves. What is this thing that we call love? What is this thing that I dreamt of? What is this thing with such a it all, but then it hits. A comment from above crashes into your lips, and suddenly you find yourself thinking of things you never thought of before. Something in you changes, you can't think of anything else apart from the person that left a rose by your door. What is that? is this thing that we call love? What is this thing that I dreamt of? What is this thing with such a rush? What is this thing that we call love? What is this thing that we call love? What is this thing? call En deze fraaie muziek komt allemaal uit de soundtrack, de film van Fifty Shades of Darker. Eh, net als bij de eerste film. De soundtrack is op zich niet onaardig. De film, daar zijn de meningen sterk over verdeeld. Ik geloof dat die vanaf juni op DVD beschikbaar komt. Dus kan iedereen hem kijken. Nog één nummertje uit deze soundtrack. Uh, eh, Halsey, Not Afraid Anymore. En het vorige nummer was natuurlijk What Is Love, gezongen door Francis Halsey. There's six, we don't Ja, dat is eh, mooie muziek uit de film eh, eh, Fifty Shades of Darker. En dan kom ik bij een wat andere muziek. En dat is, dit is eigenlijk toch wel een mooie overgang naar Two Steps from Hell. En van hun cd Battle Cry, het nummer Non Shall Live. Ook vaak gebruikt in filmtrailers. in de trailer van de Batman versus Superman Dawn of Justice. Eh, two Steps from Hell. En eh, ja, bepaalde muziek. Je houdt ervan of je houdt het, verschrikkelijk. Ik vind het in ieder geval wel mooie muziek. Eh, dan kom ik bij een film die heet Shane. Eens even kijken of ik kunnen staan. Oh ja, hier. Een western. Shane is een eh, bijzonder film uit 1953. De muziek is gecomponeerd door Victor Young. Is een hele mooie soundtrack. Eh, de sinistere Shane, een voormalige gunfighter... raakt betrokken bij een conflict tussen de machtige en meedogenloze eh, rangerbroers Rufus en Morgan Riker. En de kleine boerenfamilies, waaronder de Starrets. De Rijkers aas op hun land. Joe Starrets, jonge zoon Joe, is zeer onder de indruk van Shane... Meneer Shane Chris Calloway, een van Rokers mannen... na intimidatie in elkaar slaan... proberen Morgan Riker Shane voor hem te laten werken. Shane weigert dat. Integendeel, hij helpt Joe Starrett en de kleine veeboeren... en daarom huurt Morgan Riker de beruchte gunslinger Jack Wilson uit Cheyenne in... Eh, om een confrontatie met eh, Shane aan te gaan. Ja, een, een western uit de oude doos... maar de soundtrack is eigenlijk een hele bekende soundtrack geworden... Is ook veel over de film geschreven, want die Shane werd door sommige mensen gezien als een soort Jezus figuur. Een film dus met een diepere betekenis. En een prachtige muziek. En daarom nog wat meer nummers uit deze prachtige eh, film. Starrett's Plans. soundtrack Shane. Ik er nog een uit deze leuke soundtrack. Echte western van de oude, uit de oude doos. Eh, de Three Stump. deze soundtrack is opnieuw uitgebracht in 2012. Het was natuurlijk een OP. Uh, 2012 is deze soundtrack gelukkig opnieuw uitgebracht. Laatste nummertje, Tender Moments. Luister naar het eerste uur van eh, CFM Cinema. Mijn naam is Akko B. We draaiden filmmuziek, popmuziek. En het laatste was natuurlijk westernmuziek uit film Shane. Een film uit de 50 jaar, maar met een fantastische soundtrack... die in 2012 opnieuw is uitgebracht. Tweede uur, ook begin ik weer met een, een, een eh, mooie cowboyfilm. Heaven's Gate, daarna The Tale of Genji. John Carter, Debbie Wiseman, een Engelse filmcomponist... die heel wat eh, soundtracks op haar naam heeft staan. No Reservations... Eh, ja, het eigenlijk te veel om op te noemen. En we gaan er vaak uit met het B-Movie Orchestra. Dat doen we deze keer ook. Marcella. Tot na de klok van tienen.